een antidrugsactie om de wijk Via Cruzeiro schoon te vegen. Daar zitten veel drugsbendes die bij eerdere politieacties zijn verdreven uit andere buurten. Er zijn legertanks ingezet om de barricades van de bendes te doorbreken. De afgelopen vijf dagen zijn ruim 30 verdachten gedood. Honderden drugshandelaren zijn de bergen ingevlucht. De politie probeert Rio de Janeiro veiliger te maken... omdat de stad in 2014 de gastheer is van het WK voetbal... en twee jaar later van de Olympische Spelen. 1 op de 100 mensen sterft door het meeroken van tabaksrook van anderen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat berekend. Volgens de onderzoekers is het de eerste keer dat de gevolgen van onvrijwillig meeroken zo uitgebreid zijn bestudeerd. Jaarlijks vallen wereldwijd 600.000 meerookdoden, zeggen de onderzoekers. De meeste overlijden aan hartkwalen die door andermans tabaksrook zijn veroorzaakt. Andere doodsoorzaken zijn ademhalingsproblemen en longkanker. Meer dan een kwart van de 600.000 meerookdoden zijn kinderen. Vooral in arme landen overlijden relatief veel kinderen aan de gevolgen van meeroken. Dat komt volgens de onderzoekers doordat ze vaak al zijn verzwakt door infecties. De politie heeft een 29-jarige Fries opgepakt voor de schietpartij in Eindhoven... waarbij vorige week een man om het leven kwam. De verdachte werd de afgelopen avond aangehouden in zijn woning in Sneek. Hij wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de schietpartij. Het slachtoffer was een Eindhovenaar van 28. Hij werd vorige week dinsdagnacht op straat gevonden... tussen geparkeerde auto's nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Het weer, vooral in het noorden kans op winterse neerslag. De temperatuur ligt op veel plaatsen onder het vriespunt.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 sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used you We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top.